uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... heeft nog geen verklaring afgelegd... maar gaat dat doen op het moment dat hij daar klaar voor is. Dat zegt zijn advocaat. En B. wil goed over de verklaring nadenken... zodat de advocaat niet van de rechtbank of het OM te horen krijgt... dat er iets in de verklaring tegenstrijdig is. Ook is de zaak 20 jaar oud, benadrukt hij. En volgens de advocaat is het verder maar de vraag of B. iets kon doen aan de kinderporno... die op een van zijn computers is gevonden. In Zuid-Holland is de brandweer druk met de afhandeling van schade door de storm. Het gaat daarbij om omgevallen bomen, borden en steigers. In het Noord-Hollandse Zuiderwouden sloeg de bliksem in een huis waarna brand ontstond. In Vlaardingen wordt rekening gehouden met hoogwater. Er wordt een pijl van 2 meter boven NAP verwacht. Daardoor kunnen straten en parkeerplaatsen onderlopen. Overal zijn evenementen vanwege de storm afgelast. Ook het oefenen van parachutesprongen voor de Market Garden herdenking ging vandaag niet door. De leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet... vindt het beneden zijn waardigheid om mee te doen aan de algemene beschouwingen. Hij noemt het debatteren in de Tweede Kamer zinloos... en een aaneenschakeling van ingestudeerde riedeltjes. Hij zegt dat hij er niet bij was... omdat hij beter buiten de Tweede Kamer zijn partij kon opbouwen. GroenLinks, CDA, VVD, ChristenUnie en D66 zijn daar boos over. Ze vinden dat Baudet in de Tweede Kamer zelf moet laten zien hoe het dan wel moet. En ook vinden ze dat hij minachting toont voor de democratie. Een vrouw uit Velsenbroek heeft in één dag tijd bijna 400 brieven gekregen... met een uitnodiging om de griepprik te halen. Dat kwam door een foutje dat was gemaakt bij de huisartsenpost. En het blijft bij de vrouw niet bij de 384 uitnodigingen. Er zijn er nog 3500 onderweg. De postbezorger die gaat proberen die te onderscheppen. Een herhaalde oproep heeft overigens geholpen. De vrouw belooft de griepprik te gaan halen. Voetbal dan in de eredivisie heeft Heracles gewonnen van de Graafschap. In Almelo werd het 4-0.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 You can't get your laugh back when right follows left, Jack. The more you see, the less you know. When others would leak it, his service, his secret place. God, when it's your time to go country safe and sound with villains six feet underground and no one knows cause no one's found any trace of a man for all seasons loves him and leaves him alone so alone and you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who up a creek with no canoe watch out for the man for all seasons loves him and leaves him alone so alone lords, saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blind. Baby, it's so elementary for the men never near. Stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction. Just check the nation, Quid pro quo, a prose pro. joy secret no canoe. Watch out for the man for all seasons. Love someone, leave someone alone. So alone, but safe at home. Queen of country, safe and sound. We're filling 6 feet underground, and no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons.